7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten zijn niet sneller gaan studeren door het leenstelsel. Cijferclub CBS heeft daar onderzoek naar gedaan. Toen de basisbeurs in 2015 werd afgeschaft en je dat geld moest lenen... was de verwachting dat veel studenten zo snel mogelijk zouden afstuderen... of niet meer van studie zouden wisselen. Maar ook dat wisselen van studie gebeurt nog net zo vaak als voorheen. Wel zijn minder studenten een master gaan doen na hun bachelor. Er is nog steeds veel protest tegen het leenstelsel. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen er ook vanaf. Koningin Maxima noemt de vakantie naar Griekenland vorig jaar een inschattingsfout. In oktober, toen Nederlanders werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven... ging het koninklijk gezin naar de Griekse zon. Dat mocht, want het was code geel, maar echt handig was het niet, zegt Maxima nu. Het is niet anders, ik kan niet anders uitleggen. Het, het mocht, hè? het is alleen maar was niet solidair. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat er sprake is van vaccinatieapartheid. Even now some high-income countries are moving to vaccinate children and adolescents. While health workers, older people and other at risk groups around the world remain unvaccinated. Hij noemt het dus gek dat sommige landen al prikken zetten bij kinderen... terwijl in veel arme landen eh, artsen en kwetsbaren nog niet eens zijn ingeënt. Landen denken alleen maar aan zichzelf, vindt hij. Applaus voor Rijkswaterstaat. Ze hebben de brug in Groningen, waar vrijdagavond een schip tegenaan knalde, eindelijk van zijn plek weten te halen. Ja, dit is een opluchting natuurlijk. Hè. Je bent er toch met z'n allen met een heel groot team inmiddels alweer drie dagen mee bezig, non-stop. Ehm, ja, dan is het voor iedereen gewoon een opluchting dat we er gewoon klaar zijn. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Eh, opgelucht ook voor de vaarweggebruikers en eh, de fietsers en de voetgangers die weer gebruik kunnen maken van deze verbinding. Elke dag wandelen en fietsen er 15.000 mensen over de brug. Die kunnen vanaf nu weer gebruik maken van de bijbehorende fiets- en voetgangersbruggen. En er varen inmiddels weer volop schepen langs. Het weer in de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het binnenland kan nog een bui vallen, soms met onweer. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door de werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Roedewarensveen en Hoofddorp-Zuid een dik 5 minuten... en daardoor ook bijna 10 minuten extra voor de A44 Den Haag-Amsterdam...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 Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. I'll get you through the night you through the night when you wanna get van Zandvoort, op 106.9 CFM.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 Say yeah. Everybody in the world, say yeah. yeah. We, we, we, we, we. <laughs> yeah, no, c'est si. si. Eh, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Biden steunt een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen. Het is voor het eerst dat hij zich hier openlijk over uitspreekt. Wel zegt Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. De werkloosheid is verder afgenomen. Het aantal werklozen daalde begin dit jaar met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Mede door de loonsteun van de overheid hielden meer mensen hun baan... en bovendien kwamen er 26.000 vacatures bij. In de Verenigde Staten zijn zes haarlokken van de overleden Nirvana-zanger Kurt Cobain geveild voor bijna 12.000 euro. Het is onbekend wie de haren heeft gekocht. Het haar werd 32 jaar geleden afgeknipt door de vriendin van Cobain.